Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Schippers laat toch onderzoek doen naar omkoping in de sport in Nederland. Vorige week voelde ze niet veel voor zijn onderzoek, waar ook de Tweede Kamer om had gevraagd. Nu komt er toch een vanwege de recente ontwikkelingen rond het omkoopschandaal bij het Italiaanse voetbal. Volgens Schippers zijn er daardoor verdenkingen dat ook in Nederland voetballers en gokbedrijven geld verdienen door vals te spelen. In Assen is het hoofdbureau van de politie ontruimd naar de vondst van mogelijk explosieve stoffen. Die werden gevonden bij een onderzoek naar spullen die in beslag waren genomen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt wat voor stoffen het zijn. Volgens de politie van Assen is er geen gevaar voor gebouwen in de directe omgeving. De arrestanten worden voorlopig vastgehouden in politiebusjes. De ondernemingsraad van regionaal vervoerder Sintes is bang dat het bedrijf failliet gaat. Sintus verkeert al enige tijd in grote financiële nood. Volgens de OR willen de aandeelhouders Sintus niet langer financieel ondersteunen. Ze willen dat de vervoerder uit de Achterhoek fors gaat snijden in de kosten. De interimdirectie zou al plannen hebben om zo'n 80 mensen te ontslaan. Wetenschapper Robert Dijkgraaf is door de koningin benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De hoogste onderscheiding voor een burger. Premier Rutte heeft het lintje vanmiddag uitgereikt. Hij roemt het vermogen van dijkgraaf om ingewikkelde dingen eenvoudig uit te leggen. De NS stopt met de vakantiedienstregeling. Sinds 2003 reed de NS met minder treinen rond de kerst, mei en zomervakantie. Daar kwam veel kritiek op. In sommige gevallen werd het aantal treinen per uur gehalveerd. Voortaan worden in de zomer en tijdens andere vakantieperiodes evenveel treinen ingezet als bij de normale dienstregeling. Het weer... Steeds meer bewolking en vannacht regen. Ook morgenochtend bewolkt en regenachtig. Smiddags ook af en toe zon. Maximaal 18 graden dan. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan 25 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp 7 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook rijstrook dicht. De A10 Zuid naar Amersfoort voor knooppunt Amstel 5.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 See, it'll never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply. Everyday situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwine our life forces and now we're unified. I thought that we would just be friends.